Jan van der Putten met het NOS-journaal. Inwoners van het noorden van Begen om naar hoger gelegen gebieden te trekken. De Thaise hoofdstad heeft kampen met de ergste wateroverlast in 50 jaar. Ongewoon zware moessonregens in het noorden, oosten en midden van het land hebben een watermassa veroorzaakt die via Bangkok naar de golf van Thailand stroomt. Ook de rivier die dwars door Bangkok loopt dreigt te overstromen. Het water kan niet weg in verband met springbloed. De overstromingen hebben in Thailand inmiddels aan een kleine 400 mensen leven gekost. De meeste doden vielen in het noorden noorden en het midden van het land. In totaal hebben bijna 2,5 miljoen mensen problemen door het water. President Obama is lovend over het Europese akkoord om de schuldencrisis op te lossen. De Amerikaanse president noemt de besluit een belangrijke basis voor een oplossing. Hij dringt erop aan om de plannen snel uit te voeren. Volgens de president zet de onstabiele Europese economie een rem op de Amerikaanse economie. Hij beloofde dat Washington Europa blijft bijstaan om de crisis de baas te worden. Obama is volgende week op een bijeenkomst van de G20 in Frankrijk. Daar zal hij ook een aantal Europese leiders ontmoeten. Koningin Beatrix is aangekomen op Aruba voor een officieel bezoek aan alle zes de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Centraal in het tiendaags bezoek staan de ontwikkelingen op de eilanden na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in, op 10 oktober vorig jaar. Er worden allerlei projecten bezocht, onder meer op het gebied van onderwijs, cultuur en sport. Het officiële programma begint morgen. Koningin Beatrix wordt vergezeld door prins Willem-Alexander, prinses Maxima en minister Dor. Dan het weer nog vanavond en vannacht vrij helder en kans op een mistbank. Morgen zonnige periode, maar vooral in het noordwesten veel bewolking met kans op wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Pero picture my nicest way you see Can you see what I tried to say?